Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. In de lijst met 100 grootste uitstoters van stikstof en ammoniak zit een foutje. Het RIVM, dat de berekeningen doet, maakte een rekenfout... bij de beoordeling van meerdere varkens- en pluimveebedrijven. En dus kan het zijn dat op de lijst van bedrijven, eh, bedrijven staan die er niet tussen horen. En dat is best een ding, want de lijst wordt gebruikt op basis voor de stikstofplannen van het kabinet. De minister baalt er ook enorm van. Het is trouwens niet de eerste keer dat het RIVM niet goed rekent. In april bleek dat meerdere meerdere veeboeren onterecht op de lijst stonden. Veel Oekraïense vluchtelingen in ons land hebben een baan. 8 op de 10 is aan de slag gegaan, vooral in de horeca en via uitzendbureaus, zegt het UWV. Deze horecabaas heeft de Oekraïense Anastasia van 26 in de bediening werken. Ze is hier uh, eh, een gekomen en eigenlijk vanaf dag 1 uh, 110% inzet. Ja, dus eh, ik kan niet anders zeggen. Want u heeft ook last van personeelstekort. Jazeker. En wat dat betreft is eh, Anna is mijn reddende engel. In totaal werken er nu zo'n 46.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land. In de Tweede Kamer ging het gisteravond over treinen. De VVD ziet het wel zitten om, naast de NS, nog meer bedrijven toe te laten op het spoor. Maar in een debat bleek dat bijna alle partijen dat een slecht plan vinden. Ze zijn bang voor meer versnippering en dat de reizigers er alleen maar last van zullen hebben. Het is vandaag Allerzielen. Dat is een dag waarop veel mensen een kaarsje aansteken en denken aan iemand die is overleden. In Enschede werd er gisteravond al bij stilgestaan op een begraafplaats. Deze mensen waren erbij. Het is heel indrukwekkend. Geweldig. Prachtig. Ja, ja supermooi. Dat doet je wel wat. Ja, we zijn hartstikke blij dat het weer is. En dan kunnen we weer een lichtje brengen. Ja, dat vinden we gewoon. Dat hoort erbij. Ik denk heel veel aan de vogel die de eerst hadden. Toen was hij overleden. Hij is Tweety. Nou, dan denken we met z'n allen ook aan jouw parkiet vanavond. Ja. Dan nog het weer. In het noorden nog wat buien. Verder is het vandaag bijna overal droog en zijn er af en toe ook opklaringen. Het wordt vanmiddag 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files met de meeste vertragingen in onze regio op dit moment staan nog altijd op de A2. Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. 10 minuten vertraging hierdoor een ongeluk. Rechterreis ook is dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Knoop het Een kwartier vertraging. En als laatste de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en de aansluiting met de N246.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 Closer. All I to make girl, I you feel like Oh no. I want to make we dance. Oh no, no. Girl, I want make you Oh no, no. I feel like make you pull over. Come on, pull over.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 I never traded you, baby love for making me this naughty. No, no. I'm going to a good telling me what's up and go. I'm going a watching every day, day. I'm going to girl, I want to make you.